Twee uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Suriname moet zich bij de Organisatie van Amerikaanse Staten verantwoorden voor de omstreden amnestiewet. Die wet werd twee jaar geleden door het parlement aangenomen en laat de verdachten van de decembermoorden vrij uitgaan. Sindsdien is het proces geschorst. President Bouterse is hoofdverdachte in die zaak. De Mensenrechtencommissie van de OAS boog zich over de amnestiewet nadat een Surinaamse mensenrechtenorganisatie de zaak had aangekaart. Volgens die organisatie toont de uitspraak van de OAS aan dat het Surinaamse parlement geen wetten kan tekenen die in strijd zijn met het internationale recht. Ook de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden vroegen de OAS om een oordeel. Zij willen ook dat het 8 december proces wordt hervat. Ben Oude Nijhuis, de man die onlangs in de media samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn klaagde over de zorg in Nederland, is overleden. Oude Nijhuis overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, zo meldt het tv-programma Pauw. Twee weken geleden was Oude Nijhuis nog te gast bij de talkshow... om te vertellen over de schrijnende situatie van zijn vrouw... die in een verpleeghuis woont. Oude Nijhuis was 82 jaar. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van de staat Missouri is bang voor grote onrust... De onderzoeksjury bepaalt binnenkort of een blanke agent wordt vervolgd voor het doodschieten van een ongewapende zwarte tiener in augustus. Daarna gingen inwoners van Ferguson dagenlang de straat op om te demonstreren. Daarbij ontstonden rellen waarbij zwaar werd gevochten tussen demonstranten en politieagenten. Winkels werden geplunderd en ook toen werd in Ferguson de noodtoestand uitgeroepen. Het weer, plaatselijk wat motregen en vannacht ontstaat nevel, soms ook mist en het koelt af tot 4 graden.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 为你。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 dominant, internet. www.zfmzandvoort.nl Down in the shadows of your deepest secrets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 skip to how you've been thought this can't be true, cause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 just cruising, cruising, Just